Mark Visser met het NOS-journaal. Langs snelwegen in Limburg zijn nog eens drie zwakke plekken gevonden... met instortingsgevaar bij slecht weer. Rijkswaterstaat heeft alle taluds in Limburg gecontroleerd... nadat er vorige week bij de A74 in de buurt van Venlo eentje was ingestort. De nieuwe zwakke plekken die zijn gevonden liggen langs de A73 en bij de A2. Rijkswaterstaat heeft de plekken inmiddels verstevigd met extra zand... waardoor er geen instortingsgevaar meer is. In het centrum van Istanbul zijn elf doden gevallen bij een aanslag op een bus met politiemensen. Zeker 36 mensen raakten gewond. Verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. De afgelopen tijd hebben Koerdische militanten, extreem linkse activisten en IS-strijders aanslagen gepleegd in Turkije. In Bangladesh is een hindoe-priester vermoord. 70-jarige man was op de fiets onderweg naar een tempel toen hij door drie mannen op een motor werd aangevallen. De politie vermoedt dat islamitische militante groeperingen erachter zitten. De aanval werd op dezelfde manier uitgevoerd als eerdere aanvallen op leden van minderheden in Bangladesh. Het aantal lesuren van leraren moet naar beneden. meerderheid in dit Kamer steunt een plan van D66. Leraren op de basisschool zouden maximaal 22 uur per week les moeten geven. In het voortgezet onderwijs moet het maximum 20 lesuren worden. Leraren zouden meer tijd moeten krijgen om de lessen goed voor te bereiden. Staatssecretaris Dekker is bang dat het plan te veel geld kost. Het wereldslot, zon schijnt geregeld. In het binnenland is dat 24 tot 28 graden. De kans op enkele forse onweersbuien is daar groot. Vanaf morgen een paar dagen droog, zonnige periode, wel minder warm. Vrijdag is het dan 18 tot 21 graden.